Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het openbaar mag de topman van het bedrijf Trafigura vervolgen. Trafigura is het oliebedrijf dat gevaarlijk scheepsafval van het schip Probo Koala liet lossen in Ivoorkust. Het bedrijf is daarvoor in december veroordeeld tot een boete van een miljoen euro. President-directeur Dauphin van Trafigura was gedagvaard als leidinggevende van eh, illegale export. Daartegen had hij een bezwaarschrift ingediend, maar het Hof in Amsterdam heeft zijn zware verworpen. Een kickboxgala dat deze zomer in Den Bosch zou worden gehouden gaat niet door. De Brabanthal heeft dat in overleg met de gemeente besloten vanwege negatieve ervaringen van andere steden. Het is een kickboxgala van It's Showtime. Eerder verbood Amsterdam al een gala van die organisator omdat het een netwerkborrel voor criminelen zou zijn. In de Gelderse plaats Elst zijn tot nu toe 70 aangiftes binnengekomen van vandalisme. Afgelopen weekend hield de politie twee jongens aan die zeker 80 auto's zouden hebben vernield in Bemmel en Haalderen. Volgens getuigen trapten ze spiegels van de auto's af en sloegen ze de ruiten in. Twee jongens van 18 en 19 worden morgen voorgeleid. De schaatsbaan in Noordlaren in Groningen is sinds vanmiddag open voor het publiek. De ijsvereniging wil er overmorgen de eerste marathon op natuurijs organiseren. Er ligt nu al anderhalve centimeter ijs. De verwachting is dat de ijsvloer woensdag dik genoeg is. De ijsbanen in Veenoord, Haaksbergen en Gramsbergen zijn ook druk in de weer om snel een marathon te organiseren. In Friesland, Amsterdam en de Gooi- en Wegstreek zijn gemalen en stuwen uitgezet om het ijs te laten aangroeien. In de kop van Overijssel geldt vanaf morgen een vaarverbod voor alle recreatieve vaarroutes. Het weer. In het zuiden ligt de sneeuw vanuit het noordoosten opklaringen bij temperaturen rond het vriespunt. De komende dagen zonnig en droog winterweer, overdag lichte en s'nachts matige vorst. Dit, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 4 kilometer en langer staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 5 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 8. A16 Rotterdam richting Breda bij de Van Brienenoordbrug 5.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 Good or bad. Right or wrong. All day, every day. Now if you're down on love or don't believe, this ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down you know that it's true.